Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zeven mensen omgekomen in Kharkov door een Russische luchtaanval. 43 mensen zijn gewond geraakt, zegt de gouverneur van de Oekraïnse stad. Sky News meldt dat er in de stad Mykolaiv ook mensen zijn omgekomen na een aanval van de Russen. Daar vielen vijf slachtoffers. Terwijl de aanvallen in het oosten van Oekraïne door blijven gaan... vinden steeds meer inwoners van Kiev hun weg terug naar de hoofdstad. Ziet ook verslaggever Kisia Hekster. Ja, je ziet dat steeds meer mensen terugkomen naar Kiev. Zo'n 50.000 per dag wordt hier gezegd. Het was vandaag een hele mooie warme dag. Dus mensen zaten ook buiten, op terrassen ook weer voor het eerst. De schade aan de stad is wel nog steeds groot... en dagelijks worden er nieuwe slachtoffers gevonden. Tot nu toe zijn in de omgeving van Kiev 900 lichamen gevonden van omgekomen burgers. In de jeugdgevangenis in Breda is vanmiddag een jongen van 19 doodgestoken. Een andere gevangene is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jongen van 18 gearresteerd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Twitter heeft maatregelen genomen om een snelle verkoop van het bedrijf moeilijker te maken. Deze week deed Tesla-topman Elon Musk een bod van 43 miljard euro. Het bestuur van Twitter wil met de maatregelen ervoor zorgen dat het voor Musk moeilijker wordt om meer van de aandelen in handen te krijgen. Twitter wijst het bod van Musk niet af, maar wil er goed over nadenken. Feest in een dierentuin in Australië. Voor het eerst zijn er in het land Komodo-varanen geboren. Niet één, maar drie tegelijk. Komodo-varanen zijn een soort hagedissen of kleine draken. En ze zijn een bedreigde diersoort. Dus medewerkers van de dierentuin zijn dolblij met de drieling. After four years of working on the reproduction of our Komodo dragons and seeing that Komodo dragon hatchling for the first time was just something that I will honestly never forget. De baby's eten goed en zijn gezond, maar ze blijven niet zo schattig, want uiteindelijk worden het giftige moordmachines van drie meter lang. Het weer nog, opklaringen vanavond. Het wordt niet kouder dan een graad of 4. Morgen vrij zonnig, maar ook wat wolken. Dan wordt het 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat een file bij afrit Wormen van 3 kilometer. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 10 minuten.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 with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. To stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a pull up. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, baby, bang, bang, stick up. Bang, baby, bang, bang, killer. Bang, bang, bang, get to stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. killer, killer, killer. Bang, bang, bang, get to stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. It's a killer. Bang, bang, bang, get to stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Back to base. mess we're making. If you fake it, can't mistake it. Gotta take it back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics, back to basics. out of some movies. Huh. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. some more. here and go and have some fun. But first you gotta tell me where I know you from. feel a little disconnected, disconnected, disconnected, disconnected.